boy. What's up. Time to go. Up? Hey, man. Hey, man. What? Never like you. Open it up. ik de Vengerbus. Going to Ibiza. En nu ik erover nadenk, ga ik liever met de pizza. Want de Sira, die komt altijd rechtstreeks uit via via O Natura. Als de Kama Sutra zonder Viagra. Ik blijf in Hollandia, met mijn Nederlandse blabla. Wat doe aan mijn criteria? Zonder stem, de elektronica. Check, ik ga maar na. Narcotica, versterkt talent, geen siliconen ha. Ik hoef andermans symptomen niet te klonen hoeft zich niet op tv te vertonen. Ik kom niemand kronen, de muzikale land verschonen. Afgelast salons belonen, saus over de witte bonen. In de brandstapel mocht men vroeger wonen. Als we vertellen, laten we stellen dat het was met troeven. Doe ze niets vertellen, met radiografisch schellen. Wow, die bellen die nog niet tot drie kunnen tellen. Tijd om zeilen bij te stellen. Zijn we zo ver achteruit gegaan en kunnen we het niet meer gaan. helemaal gek van de meeste platenwinkels Als ik in de zeden rechts ook zie ik alleen maar in de stinkers Zielige beatjes, nette rappers en een bitch met blonde lokken De uitkomst is schok als tegen doelgroep fokker Nee, nee, nee, dat is een nare arcade doelstelling En ik scheid op binnenlandse funk in de 9-9 telling eens mee, de raad het later goede vragen vragen Stappen in de simmeren Maar dat is het afgezaagde Zaakde. En ik scheid op binnenlandse funk in die 9-9 telling oh.